Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Roemenië is mogelijk de Picasso teruggevonden... die in 2012 samen met zes andere werken... uit de Rotterdamse kunsthal is gestolen. Onderzoek moet nog uitwijzen of het echt de Picasso is. Het schilderij is gevonden door de Roemeense schrijfster Mira Veticu. Zij woont in Nederland en publiceerde in 2015 een boek over de roof. Nadat haar boek onlangs in het Roemeens werd vertaald... ontving ze een anonieme brief waarin de verstopplaats van de Picasso werd onthuld. De agrarische sector organiseert trainingen voor dierenartsen en andere bezoekers van boerderijen om zelfmoordgedrag bij boeren te herkennen. Ook komt er een landelijk meldpunt waar bezoekers van boerderijen hun zorgen over agrariërs kenbaar kunnen maken. Dat meldt het tv-programma Nieuwsuur. De zorgen over zelfmoord in de sector nemen toe, maar om hoeveel boeren het precies gaat is niet bekend. Zes activisten van Greenpeace die bij de Spaanse havenstad Cadiz een vrachtschip met palmolie beklommen zitten vast aan boord. Het schip is onderweg naar de haven van Rotterdam. De Greenpeace-demonstranten beklommen het schip en hingen spandoeken op met de tekst Red het regenwoud en stop met vieze palmolie. Palmolie wordt onder andere gebruikt bij de productie van koekjes en cosmetica. Volgens Greenpeace gaat de productie van palmolie ten koste van het tropisch regenwoud. De kapitein van het schip was door de milieubeweging van tevoren ingelicht dat het protest vreedzaam was. En in het Groningse Zuidwolde is een grote veiligheidsoefening om inwoners voor te bereiden op een zware aardbeving. Er wordt onder meer gesimuleerd dat er een kerktoren instort. De ruim duizend inwoners van het dorp waren vooraf op de hoogte gesteld van de oefening. De veiligheidsregio wil vooral zien hoe de samenwerking tussen de inwoners verloopt.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 That's no good. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45.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 激しい。 could be so close, like brown.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 Het ritme, van ZFM. enough.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 op aan Gangnam Style. Gangnam Style, op. star. Gangnam star. sure I will love you, I'll hug you, I'll kiss you.